De demonstranten bekogelden de politie met cocktails, stenen en vuurwerk. En daarop zette de politie traangas in. Volgens persbureau EP raakten tientallen demonstranten gewond. De onrust komt een paar uur nadat president Janukovic een aantal toezeggingen deed. Hij is onder meer bereid zijn kabinet te wijzigen. De afgelopen twee dagen was het relatief rustig in Kiev... nadat donderdag een bestand was gesloten tussen politie en betogers. In Genève bespreken vertegenwoordigers van de Syrische regering en de oppositie zaterdag als eerste de situatie in de stad Homs. Zo willen ze onderling vertrouwen kweken, meldt persbureau Reuters. De partijen trekken twee dagen uit voor het overleg over humanitaire hulp aan Homs. In grote delen van die stad zijn opstandelingen omsingeld door troepen van president Assad. De partijen gaan op de conferentie in Genève voor het eerst direct met elkaar in gesprek. De speciale gezant voor Syrië, Brahimi, noemde zijn overleg met beide partijen de afgelopen dag bemoedigend. En voetbalclub Barcelona heeft de deur opengezet voor Johan Cruijff. De nieuwe voorzitter van de club wil snel met Cruijff om de tafel, zei hij tijdens een persconferentie. Hij ziet weer toekomst voor de Nederlander bij de club... omdat Cruijff volgens hem een icoon is van Barcelona. Cruijff is al jaren niet meer in het stadion in Barcelona geweest. Hij had ruzie met de vorige voorzitter van de club, maar die stapte donderdag op. Wat Cruijff nu bij Barcelona zou kunnen doen, zei de nieuwe voorzitter niet. Het weer vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Blijft zo goed als droog. Bij min 4 graden in het noordoosten en plus 2 in het zuidwesten. Overdag eerst wisselend bewolkt en droog.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 Een rood kruis en de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. Is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het is winter zo.